In een halve dag zou op die manier 200.000 liter olie zijn verwerkt. BP wil dat opvoeren naar maximaal 1,5 miljoen liter per dag. De methode is een aanvulling op de kapconstructie die BP over de lekkende oliebron op de zeebodem heeft geplaatst. In Nederland sterven elk jaar tientallen ernstig verzwakte patiënten aan agressieve schimmelinfecties. Die zijn vaak niet te bestrijden doordat ze steeds beter bestand zijn tegen geneesmiddelen, blijkt uit een jaarlijks onderzoek. De werkzame stof in de geneesmiddelen wordt ook op grote schaal gebruikt in de landbouw, in verf en in matrassen. Voor leukemiepatiënten en andere mensen met een ernstig verzwakt afweersysteem zijn de schimmels daardoor levensbedreigend. CDA-fractieleider Verhagen gaat vanmorgen weer naar informateur Rosentaal. Maar hij wil nog steeds niet praten met de leiders van de VVD en de PVV, Rutte en Wilders. Eerst moet duidelijk worden of zij het met z'n tweeën eens kunnen worden, vindt Verhagen. Na Verhagen gaat Rutte en Wilders gaan weer langs bij de informateurs. De komst van een burgerluchthaven bij Enschede is weer een stapje dichterbij. De meerderheid van Provinciale Staten in Overijssel is voor het vliegveld... op de plek van de gesloten vliegbasis Twente. Er komen ook bedrijven, woningen en nieuw aangelegde natuur. CDA en van en VVD in Provinciale Staten zijn voor. De PvdA is verdeeld. Veel omwonenden zijn tegen het vliegveld. Het Openbaar Ministerie op Aruba denkt eind augustus met Joran van der Sloot te kunnen praten. Die heeft gezegd dat hij dingen wil vertellen over Natalie Holloway, het Amerikaanse meisje dat vijf jaar geleden op Aruba verdween. Justitie in Peru geeft toestemming voor de ondervraging. Vanaf komende maandag wordt Joran van der Sloot door een Peruaanse rechter ondervraagd in een andere zaak, de moord op Stephanie Flores.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 In een halve dag zou op die manier 200.000 liter olie zijn verwerkt. BP wil dat opvoeren naar maximaal 1,5 miljoen liter per dag. De methode is een aanvulling op de kapconstructie die BP over de lekkende oliebron op de zeebodem heeft geplaatst. In Nederland sterven elk jaar tientallen ernstig verzwakte patiënten aan agressieve schimmelinfecties. Die zijn vaak niet te bestrijden doordat ze steeds beter bestand zijn tegen geneesmiddelen, blijkt uit een jaarlijks onderzoek. De werkzame stof in de geneesmiddelen wordt ook op grote schaal gebruikt in de landbouw, in verf en in matrassen. Voor leukemiepatiënten en andere mensen met een ernstig verzwakt afweersysteem zijn de schimmels daardoor levensbedreigend. CDA-fractieleider Verhagen gaat vanmorgen weer naar informateur Rosentaal. Maar hij wil nog steeds niet praten met de leiders van de VVD en de PVV Rutte en Wilders. Eerst moet duidelijk worden of zij het met z'n tweeën eens kunnen worden, vindt Verhagen. Na Verhagen gaat Rutte en Wilders gaan weer langs bij de informateurs. De komst van een burgerluchthaven bij Enschede is weer een stapje dichterbij. De meerderheid van Provinciale Staten in Overijssel is voor het vliegveld... op de plek van de gesloten vliegbasis Twente. Er komen ook bedrijven, woningen en nieuw aangelegde natuur. CDA en PvdA en VVD in Provinciale Staten zijn voor. De PvdA is verdeeld. Veel omwonenden zijn tegen het vliegveld. Het Openbaar Ministerie op Aruba denkt eind augustus met Joran van der Sloot te kunnen praten. Die heeft gezegd dat hij dingen wil vertellen over Natalie Holloway, het Amerikaanse meisje dat vijf jaar geleden op Aruba verdween. Justitie in Peru geeft toestemming voor de ondervraging. Vanaf komende maandag wordt Joran van der Sloot door een Peruaanse rechter ondervraagd in een andere zaak, de moord op Stephanie Flores.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 BP zegt dat het lukt om een deel van de weggelekte olie in de Golf van Mexico te verbranden. In een halve dag zou op die manier 200.000 liter olie zijn verwerkt. BP wil dat opvoeren naar maximaal 1,5 miljoen liter per dag. De methode is een aanvulling op de kapconstructie die BP over de lekkende oliebron op de zeebodem heeft geplaatst. In Nederland sterven elk jaar tientallen ernstig verzwakte patiënten aan agressieve schimmelinfecties. Die zijn vaak niet te bestrijden doordat ze steeds beter bestand zijn tegen geneesmiddelen, blijkt uit een jaarlijks onderzoek. De werkzame stof in de geneesmiddelen wordt ook op grote schaal gebruikt in de landbouw, in verf en in matrassen. Voor leukemiepatiënten en andere mensen met een ernstig verzwakt afweersysteem zijn de schimmels daardoor levensbedreigend. CDA-fractieleider Verhagen gaat vanmorgen weer naar informateur Rosentaal. Maar hij wil nog steeds niet praten met de leiders van de VVD en de PVV, Rutte en Wilders. Eerst moet duidelijk worden of zij het met z'n tweeën eens kunnen worden, vindt Verhagen. Na Verhagen gaat Rutte en Wilders gaan weer langs bij de informateurs. De komst van een burgerluchthaven bij Enschede is weer een stapje dichterbij. De meerderheid van Provinciale Staten in Overijssel is voor het vliegveld... op de plek van de gesloten vliegbasis Twente. Er komen ook bedrijven, woningen en nieuw aangelegde natuur. CDA en van en VVD in Provinciale Staten zijn voor. De P van de A is verdeeld. Veel omwonenden zijn tegen het vliegveld. Het Openbaar Ministerie op Aruba denkt eind augustus met Joran van der Sloot te kunnen praten. Die heeft gezegd dat hij dingen wil vertellen over Natalie Holloway, het Amerikaanse meisje dat vijf jaar geleden op Aruba verdween. Justitie in Peru geeft toestemming voor de ondervraging. Vanaf komende maandag wordt Joran van der Sloot door een Peruaanse rechter ondervraagd in een andere zaak, de moord op Stephanie Flores. Het weer vandaag vrij zonnig en ook veel wind. In de loop van de dag vooral in het zuidoosten meer bewolking.